Rachid Finch met het NOS-journaal. Prinses Mabel, prins Constantijn en Mabels zus Nicolien zijn op bezoek bij prins Friso in het ziekenhuis in Innsbruck. Eerder vandaag bezocht Mabel haar man al samen met koningin Beatrix. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vanmiddag bekend dat de situatie van prins Friso niet is veranderd. Sinds gisteren wordt zijn toestand omschreven als stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Het medische team in het ziekenhuis in Innsbruck heeft gevraagd het aantal bezoekers aan de prins beperkt te houden. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat er geen administratiekosten meer mogen worden gerekend bij een verkeersboete. Blijkt uit een zaak die de Wageningse hoogleraar Van der Meulen heeft gewonnen. Van der Meulen kreeg een boete omdat hij te hard had gereden. Maar was het niet eens met de 6 euro administratiekosten. Hij vond het onacceptabel dat hij behalve de straf ook de kosten daarvan kreeg aangerekend. De hoogleraar weigerde de administratiekosten te betalen, net zolang tot er een dwangbevel op de mat viel en daarmee kon hij naar de rechter stappen. Het ministerie van Justitie bestudeert de consequenties van de uitspraak nog, zegt een woordvoerder. De identiteit van de dode vrouw die dinsdag in het Noord-Brabantse Knechtsel werd gevonden is bekend. Volgens de politie gaat het om een 44-jarige vrouw uit Helmond. Ze werd in het bos aangetroffen en haar lichaam was grotendeels verbrand. De politie gaat uit van een misdrijf. De vrouw werd dinsdag voor het laatst gezien in Helmond. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Amerikaanse stad Newark bij New York is een eredienst voor Whitney Houston gehouden. Sterren als Stevie Wonder en Alicia Keys traden op in de kerk. Ook haar ex Bobby Brown stond op de gastenlijst. Zo'n 1500 mensen wonen eredienst bij. Houston overleed vorig weekend op 48-jarige leeftijd. Doodsoorzaak is nog niet bekend. Morgen wordt ze begraven naast haar vader. Het weer in het hele land kans op regen. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur richting het vriespunt.